Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een groot deel van de Oekraïense stad Odessa zit zonder gas, water en licht na een droneaanval. Volgens de burgemeester van de havenstad is Odessa getroffen door een massale Russische droneaanval. Over eventuele slachtoffers wordt niets gezegd. Odessa is de derde stad van Oekraïne en wordt regelmatig door Rusland aangevallen. Vooral de drie havens bij de stad zijn het doelwit. Rapper A$AP Rocky is vrijgesproken van betrokkenheid bij een schietpartij in Hollywood. De Amerikaanse artiest, wiens echte naam Rakim Meyers is... werd beschuldigd van mishandeling met een dodelijk wapen. Hij zou in 2021 na een ruzie op een voormalige vriend hebben geschoten. Volgens een jury in Los Angeles is de partner van Rihanna onschuldig... A$AP Rocky ontloopt daarmee een gevangenisstraf van 24 jaar... Nederland geeft de zogeheten Benin bronzen terug aan Nigeria. Het gaat om 119 kunstvoorwerpen die in 1897 door Britse militairen zijn geroofd uit het toenmalige koninkrijk Benin. De meeste kunstwerken staan in het Wereldmuseum in Leiden, waar ook de officiële overhandiging plaatsvindt.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 door een goal van oud-Feyenoorder Jiménez. Maar na een rode kaart voor Hernandez maakte Carranza in de tweede helft de gelijkmaker. Het weer bewolkt bij min 1 in het zuiden en min 5 in het noorden... Vanaf de ochtend geregeld zon, vooral in het noordoosten.